nieuws van 11 uur. Dit is Lieselot Thomas. De aanslag in Nice heeft zijn daad zorgvuldig voorbereid. Op beelden van bewakingscamera's is te zien dat hij de afgelopen week op de Promenade des Anglais markeringen heeft aangebracht. Man van 31 verkende de route zeker twee keer met de door hem gehuurde witte vrachtwagen voordat hij er donderdag op de mensenmassa inreed, zo blijkt uit het politieonderzoek. Bij de aanslag kwamen 84 mensen om het leven. Tientallen mensen liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vandaag zijn opnieuw twee mensen aangehouden, een man en een vrouw. In totaal zitten nu zeven mensen vast. Het is niet duidelijk waar ze van worden verdacht. In Turkije zijn gisteravond en vannacht tienduizenden mensen de straat opgegaan om hun steun te betuigen aan president Erdogan. Ze gaven daarmee gehoor aan de oproep van de regering om de democratie te vieren na de mislukte staatsgreep van vrijdag. Ze zongen en zwaaiden met vlaggen. Anderen gingen in gebed en scandeerden God is groot. In Istanbul verzamelde een menigte zich op het Taksimplein... waar mensen op het monument ter ere van de Republiek gingen staan met de Turkse vlag. Enkele tientallen mensen zijn daar de hele nacht gebleven. Een Britse kinderboekenschrijfster die drie maanden werd vermist... is dood teruggevonden in haar tuin. Ze lag daar begraven met haar hond. Haar vriend van 55 is aangehouden op verdenking van moord. De 51-jarige Helen Bailey werd in april voor het laatst gezien. Haar vriend zei dat ze was vertrokken naar een vakantiehuis... maar daar is ze nooit gezien. De Amerikaanse politie is met een klopjacht bezig om een ontsnapte gevangene te vinden die de doodstraf boven het hoofd hangt. De man van 21 vluchtte donderdag uit een rechtbank in Florida. Hij wordt verdacht van een roofmoord en was aanwezig bij de behandeling van zijn zaak. Plotseling sprong hij uit de beklaagde bank en rende weg. Sindsdien is hij spoorloos. Justitie gaat de doodstraf tegen hem eisen. Het weer, vooral in het zuiden soms lichte regen. Vanuit het noordwesten wordt het droog en komt er meer zon. Vanmiddag wordt het 21 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.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 En het tweede uur ligt het accent weer op de moderne. Eh, je hebt net geluisterd naar een, een, een Finse zangeres. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Haar naam is Nina, in ieder geval haar voornaam. En haar achternaam is, ik denk, Mia of Maya. En die heeft een prachtige cd gemaakt, 2016. Closure heet die eh, cd. Met een beetje ja, oude jazz standards. Maar het is ja, eh, echt klinkt geweldig. Nina Mia, zou ik bijna zeggen. Finse. Eh, wat doen we de tweede uur? Nou, ik had al gezegd, we sluiten een beetje aan bij... Eh, ja, de muziek is op het uh, Noordzee Jazz Festival. Ik heb onder andere daarvan Jacob Collier, Candy Springs... en ja, verder heb ik nog Karen Souza, King, Susanne Bartila... Eh, de Mr. Trumpetman, gespeeld door Rick Mol, ook aardig nummer. Eh, Groove for Washington, toch nog een uitje. Dr. John, nou, we gaan gewoon beginnen. En dan eh, gaan we beginnen met Groove for Washington. The best is yet to come. Yet to come. Show me your smile, I'll fill it with laughter that will light your mind. As long as we believe the best is yet to come. give you heaven. Love will set us free. As long as we believe, the best is yet to come. Eh, Groover Washington natuurlijk. Eh, met die mooie sax sound. Dit kwam van de CD Anthology. Een CD uit 1988. De best is yet to En dat betreft zeker de zomer. Want ik begreep van de week dat het steeds eh, warmer gaat worden. Het wordt steeds beter. Nou, misschien vanmiddag al. Hè, want de opklaringen komen uit het westen. Noordwesten om precies te zijn. Wie weet wordt het wel een zonnige middag op strand. Ik denk het wel trouwens. dan gaan we naar Matt Bianco. De laatste tijd vaak in Nederland met eh, ja, allerlei eh, op tour geweest. Een paar jaar met het uh, eh, jazzorkest van het Concertgebouw. En hij heeft eens een keer een nieuwe cd uitgebracht in 2004. Eigenlijk was dat een comeback cd. En daar staat een aardig nummer op. Ordinary Day. was uh, eh, Matt Go, Mood heette die cd 2004. Eh, ik zei al dat ik wat eh, artiesten zou draaien die ook op Norty stonden. En dat is onder andere Jacob Collier. eigenlijk uit het ja, elektronische jazz. De Engelse krant The Guardian kroonde hem vorig jaar al tot de nieuwe jazz messias. Jacob Collier is naast jong en bijzonder getalenteerd ook inventief op allerlei muzikale vlakken. Eh, de, ja, de creatieve wereld van deze multi-instrumentalist uit Londen is breed gekleurd. Zo combineert hij jazz-elementen met a zang, beatbox... waarbij genres als folk, grove, soul, trip-hop, gospel, Latin... en zelfs klassieke muziek uh, basisingrediënten zijn. En deze jongen heeft een, een aardige cd gemaakt en daar ga ik een nummertje van draaien. Van Jacob Collier. En, wat ik ga draaien is een heel bekend nummer. Het is namelijk het nummer van... Eh, ja, ik ga hem even opzoeken... You and I. En je kent hem meteen. En ondertussen hoor je de golf hier in Zandvoort rustig op het strand lopen. You and I, Jacob Collier. Van de cd In My Room, cd 2016. Here we are, on us together, it's you and I. God, see. But I found strength. van Jacob eh, Collier. en eh, we hebben nog meer mooie klanken, want dat is dit nummer. Dat ga je gewoon even luisteren en dan moet je me even raden wie dat is. so muziek van de bovenste plank. Hè? Toen Prince haar coverversie van Sam Smith eh, Stay With Me hoorde... ontbood hij Candice eh, Springs naar Paisley Park... om met hem te komen spelen op de 30ste verjaardag van Purple Rain. Nou, deze mevrouw Candice Springs heeft op North Sea Jazz Festival gestaan. Heeft onlangs, ik geloof volgens mij is in juni uitgekomen... Eh, werkelijk een prachtige cd uitgebracht. Getiteld Soul Eyes. En daar doe ik de openingstrek van. En daar wordt meegeholpen door Terence Blanchard. Candice Springs. Thank you. zangeres. Candice Springs Soul Eyes. Eh, ja, we draaien oud en nieuw. En de tweede uur is vooral nieuw. En dan kom ik bij Johnny Britt. Een zanger en trompetist die in 2016 eh, een mooie cd heeft uitgebracht. Marvin Meets Miles. Op die cd staan echt hele mooie stukken. After the Dance en I Want You zijn prachtige stukken. Maar die zijn allemaal wat te lang voor dit programma. En ik heb een ander nummer van hem uitgekozen. En dat heet Marvin Meets mail. En daar komt hij. Johnny Britt. Clint nieuwe cd. Marvin Meet Mail. Mile, sorry. deze cd eh, beveel ik van harte aan.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 Trumpetman. Uh, dat klinkt best funky en soulful. Dus vandaar dat ik hem gedraaid heb. Het is wat ruigere muziek dan eh, je anders van me gewend bent... maar voor deze mooie zondagochtend moet dat kunnen. En als het over ruig gaat, dan heb ik het natuurlijk ook over uh, Karin Souza. En dat is een, een Argentijnse jazzzangeres. En die zingt een bekend popnummertje... Tainted Love. And you drive into the hood of me. The love we share seems to go nowhere. And I've lost my light. For I just and turn, I can sleep at night.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 Eh, tijd voor een eh, gitarist, een wat funky gitarist. Eens even kijken. Eh, Steve Watson, Head It Up, CD 2015. Having Fun. Nou, dat gaan we zeker doen op het strand. jazzgitarist Steve Watson. Heat eh, It Up. En dat nummer heet Having Fun. Nou, ik zou zeggen Having Fun op het strand vandaag. Eh, ja, dan kom ik bij een damesformatie waar ik echt helemaal stuk van ben. En drie dames die de pannen van het dak zingen, zou ik bijna zeggen. Het is pure R&B. Het nummer heet The Right One. En, we, en dat eh, is van de cd We Are King. En het trio heet King. Ja, het is fantastische muziek. Je gaat, je gaat er helemaal vanuit uit je bol, zou ik bijna zeggen. The Right One, King. Kom, komende dames. fantastische damesgroepje King. The Right One. En dat kwam al van de cd We Are King. Ja, dat zijn lekkere zomerklanken natuurlijk. Ik zei het al, het tweede uur is een beetje geprogrammeerd... in de sfeer van de eh, North Sea Jazz. En eh, dan kom ik ook natuurlijk bij Susanne Bartila. Bartila, ik dacht dat ze een, een vrouw is die in Duitsland woonde... en die heeft een cd gemaakt, I Love Lee... En is de vraag welke Lee bedoelt ze daar? Bedoelt ze Lee Morgan? Bedoelt ze eh, Lee Marvin? Bedoelt ze daar? Ik weet Nou, ik ga het volgende nummer draaien. Dan weet, je wel, dan weet je wel wie ze bedoelt.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 What a lovely way to burn. Yeah. Susanne Bartila, een, eh, een Duitse die in Frankrijk woont. En dit was natuurlijk eh, Peggy Lee Fever. Ja, en ik durf hem bijna niet te draaien. Maar ik doe het toch als laatste nummer. Dat is het nummer Run Like the River. En dat wordt gespeeld door Vintage Trouble. Die waren zowel op Pinkpop als ook op het Noordzee Jazz Festival. Het is redelijk wild. Ik wens je een hele goede zondag. En met dit fantastische nummer Run Like the River gaan we eruit.